Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kun je blijven liggen? Draai je dan vooral nog een keertje om. Maar moet je er echt uit richting werk of college? Kijk dan of je je thuiswerklaptop open kunt klappen, want... Tijdens de ochtendspits veel regen, veel wind, zware windstoten. En die combinatie is natuurlijk eh, ja, eh, soms best lastig eh, in het verkeer. dat was onze weerman en Rijkswaterstaat sluit zich daarbij aan. Ze komen met een spitswaarschuwing. Het kan inderdaad op de weg heel druk worden, zowel vanochtend als vanavond. Kun je dus vanuit huis werken, doe dat dan. De politie in Rijssen, in Overijssel is dat, maakt zich zorgen over Christina van 16. Dat meisje wordt sinds gistermiddag vermist. Volgens haar broer werd ze kort voordat ze verdween achtervolgd door een man. Ze zou naar haar familie hebben geappt dat ze bang was. Daarna kregen die geen contact meer met haar. Een record aantal mensen heeft afgelopen jaar stamcellen gedoneerd. Het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren zegt dat er zo'n 250 waren... tegenover 50 in 2016. Vooral jonge mensen melden zich vaker aan als donor. Een stamceldonatie kan mensen helpen die een ernstige bloedziekte hebben, zoals leukemie. Afgestudeerde mbo'ers die in de techniek werken... verdienen vaak meer dan iemand die een hbo-diploma heeft. Staat in de nieuwe mbo-keuzegids... waar veel banen en studies in staan. MBO'ers die bijvoorbeeld kiezen voor werktuigbouwkunde cashen het meest. Zij verdienen bijna 21 euro per uur... terwijl het gemiddelde uurloon van een hbo'er 5 euro lager ligt. En ondanks een drukke ziekenboeg is Ajax door naar de volgende ronde van de KNVB-beker. De Amsterdammers hebben bijna een compleet elftal aan zieken en geblesseerden. Dus het was wel even puzzelen voor de wedstrijd van gisteravond tegen FC Den Bosch. Trainer Alfred Schreuder raakte er niet van in de stress. Nee, nee, nee maak je geen zorgen omdat je veel vertrouwen hebt ook in de andere jongens. Hè. Dat heb je ook vandaag kunnen zien. En dan nog hebben we nog steeds een prima elftal op het veld staan. En eh, dat is ook mooi voor de, voor de wissels die erin komen. Uiteindelijk, uh, we weten ook met alle respect, we moeten ook met, met de andere, andere spelers van Den Bosch kunnen winnen. En dat hebben de jongens goed gedaan. Want het werd 2-0 voor Ajax. Het weer nog niet echt lekker wakker worden dus vandaag. Bewolkt en veel regen. Het waait ook flink. Vooral langs de kust kan het spoken. Alleen in het noorden wordt het straks nog even droog bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files in de regio, maar niet echt heel veel bijzonderheden. Een paar opvallende files op de A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Wochnum en Permanent Noord. Een kwartier extra reistijd en een file van 6 kilometer.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 De inspectie zegt de meldingsprocedures aan te passen. Een bedrijf uit Heer Hugo Waard moet de staat 43 miljoen euro terugbetalen... na het leveren van slechte mondkapjes. De rechtbank in Alkmaar heeft dat eind vorige maand bepaald, meldt het AD. Op de Maasvlakte zijn opnieuw vijf uithalers betrapt. Dat zijn mensen die in opdracht van criminelen drugs uit zeecontainers halen. De jongste die gisteren werd opgepakt is 14. En het weer, regen en veel wind. In de kustprovincies code geel voor zware windstoten.